Om één uur begint de vergadering van de grote industrielanden. Op de agenda staat onder meer een handelsverdrag en de situatie in Oekraïne en Syrië. Maar ook de moeizame onderhandelingen over de schulden van Griekenland zullen worden besproken. Demonstranten proberen ondertussen topoverleg te verstoren. Zo hebben ruim 100 mensen vannacht geprobeerd de toegangsweg naar het slot waar de wereldleiders vergaderen te blokkeren. Ze werden verjaagd door de politie. Bij invallen in drie horecazaken in Amsterdam zijn gisteravond 16 mensen opgepakt. Ook zijn er harddrugs in beslag genomen. De politie was de koffiezaken binnengevallen omdat er mogelijk drugs werden verhandeld en illegaal werd gegokt. De politie had arrestatieteams ingezet omdat er rekening mee werd gehouden dat er mensen met vuurwapens in de zaken aanwezig waren. Doordat er de laatste maanden veel schietpartijen en liquidaties zijn geweest in Amsterdam, doet de politie vaker invallen op plekken waar criminelen vaak zitten. Op die manier hopen rechercheurs de bendes te verstoren. In Dannemora, in de Amerikaanse staat New York, is een klopjacht gaande op twee ontsnapte gevangenen uit een extra beveiligde gevangenis. Zo'n 200 agenten zoeken naar de voor moord veroordeelde gedetineerden. De twee hadden een gat in de muur aan de achterzijde van hun cel gemaakt en konden door een intern gangenstelsel uiteindelijk door het riool ontsnappen. Het weer vanochtend volop zon. In de loop van de dag kunnen wat stapelwolken ontstaan, maar het blijft droog.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 Ehm, en het tweede nummer is Dreamer van Hyung Jin Choi. Now, Johnny, what say we open up this evening with a real free swinging blues number called I'm Walkin'." seven minutes left. What can we blow in seven minutes? Well, you came to me from out of nowhere, my fit. Yeah. All right, let's do that. Beautiful ballad. Out of nowhere. Dat was een andere grote Nederlandse jazzartiest, Benjamin Herman, met I'm Walking. Ga verder met José González, Vivo. mouth now that you have the facts on your side. Take a moment to reflect where you're from. geluisterd naar Colton Wetherston met Hakkel Honey Suckle Road En nu luisteren we naar Faith Evans met Mesmerize. Sometimes when you just can't even sleep, you can't think, you just lose yourself wrapped all up in it.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 Oude, bekende gevoel. Zoals het vroeger was. Het volgende nummer, Bob Berg met Summer Wind. er is vanmiddag jazz bij het casino in Zandvoort. Vanaf 4 eh, uur begint het en dan spelen Jazz and the City hun eh, repertoire. Uh, entree kost 5 euro, met uitzondering van favorite card houders natuurlijk. luisterde u naar Frederica Stal met Oh Sunny Sunny Day. En we gaan nu verder met de Watermelon Man van Mongo Santa Maria. naast de jazz bij Casino is er ook natuurlijk een race op Zandvoort. Benelux Open Races, waar onder andere de Volkswagen Kevers uit de VW Fun Cup gaan racen. En die zijn behoorlijk opgevoerd, dus die gaan behoorlijk hard. Uh, entree is gratis. En parkeren kost wel 10 euro per auto, maar dat is te overzien natuurlijk voor een hele dag. En daarna zullen zich eh, ook nog andere, andere wagens op het circuit eh, laten zien. Het belooft mooi weer te worden, dus uh, why ook not, hè? We luisteren nu natuurlijk naar eh, Get Happy van Harry James en His Orchestra. Van het album Summer Jazz. zo catchy dat mijn dochter van vijf, terwijl ze andere dingen aan het doen is... een computerspelletje aan het spelen is, het mee zit te zingen. Pijloos, vrijwel pijloos. Pharrell Williams natuurlijk met Happy. Het is ook zo catchy dat ze 24 uur konden vullen met dit nummer... waar, parodieën, eh, waar ze parodieën achter elkaar plakten. We gaan dit uur afsluiten met Jeff Bernard. If You Wonder. Ik hoop dat u een fijne zondag heeft de volgende keer. Tot ziens. 6.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...